Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Vakbond CNV schaart zich definitief achter het pensioenakkoord. Bijna 80% van de leden stemde bij een referendum voor de nieuwe pensioenafspraken... en het algemeen bestuur volgt die uitslag. Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming... over waar het naartoe moet met de pensioenen. Maar voor een definitief groen licht wilden de bonden eerst nog de leden raadplegen. Het CNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag. De PvdA eist meer dan een half miljard euro extra voor het basisonderwijs. Anders stemt de partij in de Eerste Kamer mogelijk niet in met de onderwijsbegroting. PvdA-leider Ascher wil dat het kabinet de salarissen van basisschoolleraren... gelijk trekt met die van leraren in het voortgezet onderwijs. Daarvoor is 580 miljoen euro nodig. Ascher wijst erop dat het lerarentekort blijft oplopen als er geen maatregelen worden genomen. Hij vindt dat onacceptabel. President Trump komt terug van zijn uitspraak dat hij mogelijk de FBI niet zou inschakelen... als hij informatie over politieke tegenstanders krijgt vanuit het buitenland. Daarvoor kreeg de president de afgelopen week veel kritiek, vooral van de democraten. Hij geeft nu aan dat hij uiteraard de FBI of de minister van Justitie zou inlichten... als een vreemde mogendheid hem belastende informatie aanbiedt. Ambtenaren van de Belastingdienst hebben het onderzoek naar de affaire... rond het stopzetten van de kinderopvangtoeslag ernstig belemmerd. Dat melden Trouw en RTL Nieuws. De ambtenaren waren jarenlang zelf betrokken bij het stopzetten... en hadden desalniettemin sleutelposities in het onderzoek. Ook zouden ze stukken hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het weer. Er trekken stevige buien over het land. Daarbij is er vooral in het oosten kans op onweer... In de loop van de ochtend trekt de neerslag via het noorden weg en klaart het geleidelijk op. Smiddags is het 19 tot 22 graden en blijft het vrijwel overal droog.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 Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. Eh, luisteraars. Eh, dit is het geluid van Zandvoort. Met de 24 eh, uur van Zandvoort, Marco. Ja, goedemorgen Erik. Goedemorgen Marco. Roberto voorziet ons hier uitstekend van koffie. Ja, lekker hè. Want waar zitten we vandaag, Marco? We zitten vandaag in Amsterdam Beach Hotel, restaurant App en Vloed. Live uitzending de hele dag van de ZFM. Ja, nou, het, we gaan er nog heel veel over vertellen. We hebben ook Roy hier aan tafel, die komt na dit nummer aan bod. Eh, buiten regent het, maar binnen is het heerlijk. Eh, we zitten hier lekker met koffie en... Ehm, Marco, wat ja, Misschien kan je nog even vertellen welk nummer we als opening hebben gespeeld. Oeh, ja, dat was natuurlijk eh, onze bekende Toets Tielemans. Helemaal goed. Ja, ja, ja, ja. ja. Met I Let A Song Go Out Of My Heart. Nou. Hoe romantisch voor de zaterdagochtend om 6 uur. En zo moet het beginnen. Zo is dat. goedemorgen. Dit eh, was Louis van Dijk. Nou, wat een lekkere piano-tune zo in de vroege ochtend. En zeker bij het slechte weer, hè? Nou, mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Een hartelijk goedemorgen. Ik zou zeggen, trek die deken nog eens lekker over je heen. Ja. Want het is koud buiten en eh, wij verzorgen de muziek. hey, Erik, jij hebt iemand bij jou aan tafel zitten. Ja, ik heb een zeer gewaardeerde collega, eh, Roy. Al ja, ruim tien jaar werkzaam hier voor de radiozender. Dus eh, alle credits voor hem hoor. Knap. dankjewel. <laughs> Dankjewel. Ja. Vertel eens Roy, wat, eh, wat is de planning vandaag? Ja, de 24 uur van Zandvoort ja, compliment aan Zandvoort Marketing. Eh, die vandaag zeker een paar keer aan het woord eh, gaat eh, komen in deze uitzending. Lana, Lana en haar team. En ja, geweldig programma die voor Zandvoort is neergezet. 24 uur, van 6 uur tot morgenochtend 6 uur. En ja, dat start met een, met een heel ja, hele mooie, ehm, mooie wandeling ehm, in, eh, hier in Zandvoort. Om eh, zes uur eh, begint hij, dus die is net begonnen. En dat is de Vroege Vogel Safari. Nou. En dat is bij de Duimpan begonnen. Wat leuk. Ja, en onze collega Hans Wassenaar, die is al voor ons op pad. Dus die horen we zeker zometeen in de uitzending even terug. Nou, dus dat is heel erg leuk. En eh, wat je ook kan doen, al dit, vanaf dit uur kan dat, ehm, werken als sidekick bij de radio. Dus eh, vind je het nou leuk om eh, een keertje 10 minuutjes mee radio te presenteren? kom dan naar het Amsterdam Beach Hotel, kan de hele dag. En dan kan je 10 minuutjes mee radio presenteren. Dan kan jij je verhaal doen over dit evenement. Of heb je wat anders leuks te vertellen. Het kan allemaal. Maar er zijn nog veel meer allemaal leuke evenementen te doen in, in, eh, in Zandvoort de hele dag door. Neem, ehm, neem de escape room, eh, waar eh, gewoon, de, die de hele dag open zijn voor dit mooie evenement. Maar ook een moordspel in Centerparks. Ehm, wat je ook hebt bij het Zandvoorts Museum heb je diverse activiteiten, waaronder een sloepiestocht. tocht. En dat, dat is wel ook heel erg leuk. Dan krijg je door een gids eh, een hele mooie wandeling. En dan ga je gewoon door, de oude, door Zandvoort lopen bij, langs de oude gebouwen. En die gids gaat dan allerlei leuke dingen te vertellen. En alle activiteiten die er vandaag te doen eh, zijn, zijn eh, te vinden op www.24h.nl eh, slash Zandvoort. En daar vind je alle evenementen van de 24 uur Zandvoort. En wat gaan wij nou doen hier op de radio de hele dag? We opereren vandaag als als de, eh, ja, in ieder geval het geluid van Zandvoort de 24 uur. En ehm, ja, vandaag eh, brengen wij gewoon tot 12 uur vannacht eh, het laatste nieuws hier op de radio. Van verslaggeving van de evenementen. Maar u kan ook vanaf 2 uur lekker meeluisteren met het live live podium wat op het Badhuisplein gaat staan. En wat komt er allemaal ja, op het Badhuisplein? Ja, ik even pakken, want ik mag het dan wel vanaf twee uur op het podium gaan presenteren. Maar dat weet ik nog niet uit mijn hoofd. Eh, we beginnen met een opening van wethouder Verheij. En ehm, dan gaat er iets heel speciaals, verrassends gebeuren. Dus dat hou ik ook nog even geheim. Zandvoortse Wendy, eigenlijk heeft iedereen natuurlijk wat met Zandvoort te maken. Want het evenement, het Vrienden van Zandvoort Live. Ehm, Wendy Moore komt optreden, dus zangeres. DJ Erik Vaassen. Mariette van der Brand, bekend van uh, The Voice of Holland. DJ Frank Vink is trouwens ook presentator, uh, mede-presentator van in de avond. Dan hebben we een ehm, open stage met Alicia en Jane. En zij hebben, gaan een, een, zangbattle doen op het podium. Dan komt Dennis van Veen, een eh, bekende Nederlandse zanger. En dan is uh, Mirjam Verano die op komt treden met haar band. Dan heb je DJ Hitro met, um, dat is wel heel erg leuk, met een eh, dance mob van, ehm, van de Academy, de dansschool eh, hier in Zandvoort. Yves Berendsen, Luna, ja, en daar komt hij vanaf eh, half tien komt Jeroen van der Boom optreden. Nou, het moet niet gekker worden. Met zijn mooie piano. En dat wordt echt heel erg een mooi optreden. Ik heb filmpjes gezien. Nou, je gaat genieten. Eh, van Kessel Band komt optreden. Van Kessel oh. Live. Ja, en, DJ eh, Remundo. En DJ Remundo die treedt echt overal op in de wereld. En eh, je kan hem wel, hij is niet, nog niet zo groot, maar je kan hem wel vergelijken met een Armin van Buren of DJ Chesto. En die komt gewoon naar Zandvoort. Die, die woont, die heeft een verbinding met Zandvoort. En daarom oh. komen al deze artiesten komen graag optreden in Zandvoort. Hey, en Roy, ja. ik heb nog een nieuwtje voor je. Namelijk, Vanaf 12 uur stopt het met regenen. Ja, dat is ook mooi. Dat is goed nieuws, hè? Ja, zeker weten. Voor de buitenactiviteit is het mooi. Ik hoop dat Hans zometeen eh, tijdens het verslag niet al te nat is. Dat zou heel erg lullig zijn. Eh, zielig zijn, sorry. En, eh, maar ik ga er wel van uit dat, dat hij zich wel redt. Want hij is een actief wandelaar. Dus daarom hebben we hem ook op pad gestuurd. Hartstikke goed. Roy, hartstikke bedankt. Graag gedaan. jou dadelijk weer terug met zeker. ander nieuws. Ja. Marco, wat gaan, wij nog, wat gaan wij met de muziek doen? Nou, wij hebben, wij hebben klaarstaan. Eh, de Masquerade is Over. Van eh, Nancy Wilson. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hartstikke goed. Maar nou heb ik even te veel knoppen voor me. Daar komt hij. Daar komt hij. Your eyes don't shine. like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade and so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. satisfied. Now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over. And so so is love. I guess I'll have to play Pagliacci and get myself a clown's disguise, and then I'll. was sung find you. First song that I knew. Told of skies forever blue. disappear. My first song that I heard was the music of a bird sending all around a soulful sound deep as the sea like you that belong melodies that bring the first song I sing Zo Erik, eh, je had nog wat te vertellen toch over deze artiest? Ja, die Rut. Wist jij eh, Marco dat zij uit een eh, muzikaal gezin kwam, maar begon als theateractrice? Wist jij dat? Nee, nee joh. Nee, nou ja. Ik dacht, ik, ik laat het je toch maar even weten. Nou, toch een leuk beetje. ja, en na de hand is ze ook nog een soort producer geweest van verschillende albums, cd-albums. En over wie hebben we het nu dan? over Rut Cameron. Oh. Ja, die, net, die we net hoorden. Ja. Dus eh, altijd leuk om toch een beetje achtergrondinformatie te hebben. Dat was wel een mooi nummer om even lekker wakker te worden zo op de zaterdagochtend nou, om 6 uur. Inderdaad, inderdaad. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Nou, fijn dat je luistert. Het geluid, eh, het geluid van Zandvoort. Ja, 24 uur Zandvoort vandaag. En wist jij trouwens, eh, Marco, dat het ook vandaag de dag van de architectuur is? Nee. Nee. Nou, nou daar kan Zandvoort ook nog wat van leren. <laughs> en ook de dag van de schoonmaker. Oh, nou, <clears throat> Doe daarmee wat je ervan vindt. Maar het belangrijkste vind ik, het is vandaag ook de dag van de bloeddonors. Nou, oh. dat vind ik een hele goede. Heel belangrijk. Dus eh, daar wordt nu ook veel aandacht aan besteed. Dus eh, ja, heel goed. En we hebben natuurlijk eh, onze zeer gewaardeerde collega Roy hier bij ons. Die alles afweet van ons programma vandaag. Ja. heb jij nog een leuk nieuwtje? Ja, ik heb twee kleine nieuwtjes uitgekozen. Eh, wat, wat heel erg belangrijk is. Ik was gisteren even bij uh, Kaashuis Tromp was ik geweest. Die organiseert ook een activiteit. Die trouwens wel stimuleert om volgend jaar, als het evenement weer wordt georganiseerd, eh, dat er veel meer ondernemers aan mee moeten gaan doen. Helemaal mee. Er zijn al 33 evenementen, maar het kan nog meer. En eh, dat, dat, ik hoop dat iedereen het oppakt. Maar Kaashuis Tromp die organiseert speciaal om 10 uur tot 11 uur een leuk kaasworkshop voor kinderen. En eh, daar zijn, ze, zijn, de kinderen van Zandvoort hartstikke welkom. En eh, vanaf 10 uur kan je aanlopen bij Kaas, Kaashuis Tromp om daar gezellig die workshop mee te doen. Verder is er om, om 1 uur is er iets heel bijzonders bij, bij een... Ehm, bij een, eh, bij een eh, kledingwinkel in de Kerkstraat. Sektime, heet dat. Oh ja, daar komen de twee zusjes. Ja, ja de Reinders zusjes. En nou. de Reinders zusjes is bekend van het welbekende merk Reinders. Ja. En dan kan je meet and greet krijgen. Wat leuk. Dat zijn mooie dames, die twee zusjes. En, wat Maar die komen uit Zandvoort toch ook? Ja, ja die, die wonen in Zandvoort. zijn echte Zandvoortjes. Ja. Oh, okay. ja, dus dat is eh, heel erg leuk. We hebben best wel veel mooie dingen in Zandvoort. hoor. Als je serieus erover gaat nadenken. Hele grote bedrijven ook. En, en meer, dan we denken zelfs. Ja, dus, nee, dat eh, geloof ik. En vandaag zitten we in het eh, Amsterdam Beach Hotel. In een restaurant App en Vloed, helemaal live. En eh, we hebben net even kennis gemaakt met Suzanne, de eigenaresse. En nou, we worden hier voortreffelijk voorzien van alles. Dus ja. dankjewel. Nou moet alleen het weer nog een beetje meezitten. Ja, toch? maar dat komt helemaal goed. Ehm, en zoals Roy al zei, je kunt lekker kaas gaan proeven. En dat is allemaal binnen. Dus eh, zoek het vooral even binnen. Want vanaf eind van de ochtend wordt het, eh, klaart het op, komt het zonnetje tevoorschijn. En, eh, nou, wij zorgen vanochtend voor een lekkere warme sfeer. Ja, dat hebben die wandelaars wel nodig bij dit weer, toch? Absoluut, absoluut. Zet hem op, jongens. Want ik vind jullie bikkels. Toch, Roy? Ja, nee, zeker. Weet, we gaan ja. zo lekker bellen met Hans. Hè? Dus, ja, eh, we gaan dadelijk even inbellen met Hans. Even kijken hoe het is. Dus blijf luisteren. Fijn dat je luistert ook. En eh, ik denk dat het tijd wordt voor een plaatje, Marco. Ja, dat is heel goed. Ik zet hem open. Oké. Mm-hmm. hoe toepasselijk. Eh, autumn Leaves. Met nou. dit weer. Hoe kan je het verzinnen? Nou, als ik niet beter wist, zou ik denken dat we nergens zaten, Marco. Ja, inderdaad. Maar goed, even volhouden, wandelaars. Ik, eh, we zijn trots op jullie. Ehm, nog heel even. Het wordt vanaf 11, 12 uur wordt het droog. Nou, maar, ik weet niet hoe ver ze moeten wandelen. <laughs> Nee, Misschien zijn ze al wel thuis dan. Ja, wie weet. Maar goed, het idee dat het straks lekker weer wordt. Dat zegt, eh, dat, nou ja, joh, dan wordt het één grote mooie dag. Ja. hey Marco, fiets jij trouwens wel eens? Eh, nou, ik ben toevallig gisteren naar Heemstede gefietst en weer terug. Kijk, want vandaag kan je namelijk, Marco, met je eigen fiets over het circuit Zandvoort eh, gaan rijden. En dat doen ze toch 24 uur lang? Ehm, dat is wel erg lang, Marco. <laughs> maar dat gaat wel gebeuren. Maar je kan ook gewoon even een rondje over het circuit fietsen. Ja, kan of lekker eh. kaas eten bij Tromp. Of de nacht in met Peter Beense. Of... Ehm, de Classic Casino bus, eh, beurt, beurs, beurs. En dat allemaal eh, bij het geluid van Zandvoort. Zandvoort 24, live vanuit het Amsterdam Beach Hotel. Restaurant App en Vloed. Ja, Roberto die eh, loopt hier rond en die verzorgt ons uitstekend. Dus ja, gaat helemaal goed. Nou, wat willen we nog meer? Nou. Maar even terugkomen op ons vaste programma. Ja. Ja, wij hebben een, eh, een volgend nummer klaarstaan. Het, het is eh, zoals gebruikelijk eh, meestal eentje van Frank Sinatra. I've Cut You Under My Skin. Ja, wie kent hem niet? Wie kent hem niet. Maar het leuke van dit nummer is dat we de nou. tweede uur... beginnen we zo meteen met hetzelfde nummer. I've Cut You Under My Skin. Nee. Jawel, jawel. Maar dan van een artiest waarvan je het niet verwacht. Nou, kan je geen tipje van de sluier oplichten, Marco? Nou, hij is vaak aan het zeilen op zee. Oh. Nou... Ja. Geen idee wie dat is, maar... Nee, nou, dan moet je dus even het tweede uur luisteren. Ja, oké. En wanneer is dat? En gelijk na het... Eh, gelijk na het nieuws. Oké, nou ik zeg... Om zeven uur. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Ik zou zeggen, draai nog eens lekker om. Want het is eh, rot weer. En wij gaan eh, verder met I've Got You Under My Skin van Frank Sinatra. skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. thought of you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. is eh, Diana Kroll. Ja, Diana, wie kent haar niet? Nee, en ja, de vorige keer nog zulke leuke weetjes, hè, maar daar gaan we nou. nu niet weer over beginnen. Nee, dat was maar wat. Zo, zo. inderdaad. en eh, we hadden natuurlijk voor Diana hadden we natuurlijk Frank Sinatra met uh, I've Cut You Under My Skin. Ja, ja. En zoals gezegd in het tweede uur dus eh, om zeven uur na het nieuws en de reclame hebben we nog een keer hetzelfde nummer, maar dan van een artiest waarvan je het niet verwacht, Erik. Nee, nee je had het over iets op een boot, hè? Ja. Ja. maar nou, gaat er al iets, eh, gaat er een lichtje bij branden? Ik helemaal, ik zit aan eh, Volendam te denken of zo. Maar, nou, maar dat is zit het ik niet, in de goede eh, richting? Nee, nee. Oh. Nee, nee, nee, <laughs> het is wel van de, andere, of zo. van de andere kant van de oceaan hoor. Oh, Amerika. Ja, daar moet je toch wel aan denken. Okay. hey, maar we hebben nog een, een hele bijzondere artiest nu eigenlijk staan. Ja? Eh, dat is eh, waarvan je eigenlijk ook niet verwacht dat hij eh, jazz heeft gemaakt. En jammer genoeg is die man veel te vroeg overleden. En... Ehm, nou zeg ik wel uh, want we hadden het er net nog over dat we zo weinig uh zouden zeggen. Kwestie van voorbereiden, Marco. Precies, precies. <laughs> maar Desafinado van eh, George Michael, die draaien we ook speciaal voor een hele goede vriendin van ons. Die heeft er ook speciaal om gevraagd. Het is ook vaste luisteraar van ons en ah, wie programma. Is dat, dan? dat is Ingrid. Ingrid, ah, Ingrid, vriendin Ingrid. Eh, ja. Dus uh, Desafinado van George Michael. En er zit ook nog een hele leuke stem, een lekkere frisse stem van een zangeres bij. Ik zou zeggen, luister gewoon eens. Ja, maar wist jij Marco, trouwens, dat Michael meer dan Weet je hoeveel platen die verkocht heeft in zijn carrière? Nou, ik denk eh, meer dan dat je op één hand kan tellen. Nou, dan heb je heel veel handen nodig, want het zijn meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. Ongelooflijk. En wist je ook dat hij van 1984 tot 2004 de meest gespeelde artiest op de Britse radio was? Nee, dat wist ik ook niet. Nou, nou dat zegt wel iets over deze man. Maar is een grootheid hoor. Hij is een absolute grootheid. Dus, ehm, maar niet op het gebied van jazz eigenlijk? Helemaal niet. Ik wist ook helemaal niet dat hij uh, een jazznummer had. Nee. Dus eh, nou ja, ik ben heel benieuwd Marco. Nou, zoals gezegd, uh, van George Michael. George Michael met Heerlijk. Astrid eh, Gilberto. Een prachtige, vriendelijke stem. Het is, eh, het is het. Eerste uur zit alweer op, eh, Erik. Ja, het gaat snel, joh. Het vliegt voorbij. Ja, hè? en dat dus, zo s'morgens vroeg? Nou, Ongelooflijk. Nou, op 106.9... bij de 24 uur van ZFM. Ja, het geluid van het Zandvoort. Geluid van Zandvoort. Live vanuit Amsterdam Beach Hotel. Vanuit het restaurant App Vloed. Ja, waar wij fantastisch verzorgd worden door Suzanne, onder andere. Dus helemaal goed. Een lekkere koffie. Heerlijke koffie. Nou moet alleen het weer nog een beetje meespelen. Maar komt eh, goed, komt goed uiteindelijk. zoals gezegd, we zijn aan het einde van het eerste uur. We gaan afsluiten van eh, I Can't Give You Anything But Love.